Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De naties willen dat waarnemers in Syrië gaan toezien op het bestand dat vandaag van kracht is geworden. In een ontwerpresolutie die de Verenigde Staten hebben opgesteld staat dat er in eerste instantie 30 ongewapende waarnemers moeten gaan. Alle VN-ambassadeurs steunen het Amerikaanse plan en Syrië zou ook bereid zijn de waarnemers toe te laten. De 30 waarnemers moeten vooral kijken of er later een grotere missie kan worden gestuurd. In de ontwerpresolutie, die in handen is van persbureau Reuters, wordt het Syrische regime verder opgeroepen geen zware wapens meer te gebruiken in bevolkingscentra en te beginnen met het terugtrekken van de troepen. Het bestand is op de eerste dag redelijk nageleefd, heeft VN-gezant Kofi Annan gezegd. Er wordt minder zwaar gevochten dan de afgelopen dagen. VVD, CDA en PVV praten morgenavond verder over de miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in een beslissende fase zitten. Bronnen houden er rekening mee dat de drie partijen morgen een principeovereenkomst sluiten... die ze daarna laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat zou weer tot nieuwe onderhandelingen kunnen leiden. Er moet een nieuwe toezichthouder komen voor de woningcorporaties. EDES, de koepel van woningcorporaties, wil dat de toezichthouder volledig los komt te staan van de sector en van het Rijk. EDES erkent dat de recente affaires voor een deel zijn ontstaan door gebrek aan toezicht. Zo kwam de Rotterdamse corporatie Vestia in grote financiële nood door gespeculeer met financiële producten. Daardoor dreigden ook andere corporaties in de problemen te komen. Nederlandse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd een Majorana-deeltje waar te nemen. Het bestaan van het elementaire deeltje werd in de jaren 30 al voorspeld, maar tot nu toe was niemand erin geslaagd om het bestaan ervan aan te tonen.